Zit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 300 mensen hebben afgelopen avond een informatiebijeenkomst bezocht in Den Dolder. Er werd gesproken over het dodelijk steekincident vorige week. Bewoners maken zich zorgen over de psychiatrische kliniek in het dorp. Een patiënt uit die kliniek zit vast voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw. De politie, de gemeente en mensen van de kliniek probeerden vragen te beantwoorden. De belangenvereniging Den Dolder zei eerder dat de kliniek moet vertrekken uit het dorp. Een olietanker met 100.000 ton olie aan boord is in de problemen gekomen voor de kust van Duitsland. Volgens Duitse autoriteiten is het schip onderdeel van de Russische schaduwvloot. Een reeks verouderde schepen die gebruikt worden om de sancties te omzeilen. Het schip ligt stuurloos voor de kust van Rügen, waar ook stormopkomst is. Techbedrijf Meda stopt per direct met beleid dat diversiteit en inclusie moet waarborgen. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp gaat bijvoorbeeld bij sollicitaties niet meer gericht zoeken naar mensen met een andere achtergrond. Volgens Meda verandert het landschap rondom diversiteit in de VS. Waarschijnlijk wordt daarmee de nieuwe regering van Trump bedoeld. Eerder kondigde Meta al aan te stoppen met factchecken... waarmee nepnieuws op sociale media de vrije loop krijgt. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles een eenvoudige overwinning geboekt. Uit tegen Fortuna Sittard werd het 0-3 door een hat-trick van Breum. In de eerste divisie begon koploper FC Volendam goed aan de tweede seizoenshelft. Op bezoek bij FC Eindhoven werd het 1-3. Nummer 2 Excelsior versloeg de nummer 3 FC Dordrecht met 1-0. Drie andere duels in de eerste divisie werden afgelast. Het weer, vannacht een enkele bui, lokaal ook nevel of mist. Onder de bewolking is de temperatuur rond het vriespunt. Het kan daarom wat glad worden. Morgen 2 tot 5 graden en vooral in het zuiden kan het dan lang grijs blijven.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 and you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love. Just a little bit more. Mm-hmm. skin on skin music, house music, house music, house music. sipping on six.